Lot Lewin met het NOS Journaal. In Noord-Brabant is de omgeving van twee nertsenhouderijen afgesloten... omdat bij een aantal dieren het coronavirus is vastgesteld. De dieren hadden ademhalingsproblemen en andere verschijnselen. De nertsenhouderijen staan in Milhezen en Beek en Donk. Enkele medewerkers van de bedrijven hadden ook coronaverschijnselen. De overheid gaat er dan ook vanuit dat de besmetting is overgegaan van mens op dier. Het was al bekend dat dit kon. Ondanks de coronamaatregelen gaan steeds meer mensen op pad. Het is drukker op de weg en in het openbaar vervoer, zei minister van Nieuwenhoven bij WNL. Ze roept mensen op om zo min mogelijk te reizen. Ook de burgemeesters in bijvoorbeeld Arnhem en Tilburg zien dit. Het is nu zo druk in de binnensteden en de parken dat ze de inwoners waarschuwen om daar niet meer heen te gaan. Ook zijn er op verschillende plekken in het land weer boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet houden aan de regels. In de Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de coronapandemie uitbrak... zijn alle coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zegt een woordvoerder van de Chinese Gezondheidsautoriteit. In Wuhan waren volgens de officiële cijfers ruim 46.000 mensen besmet. Bijna 4.000 mensen zijn overleden. De 16 noodhospitaals die vanwege het virus waren bijgebouwd zijn allemaal weer dicht. En ook zijn de meeste beperkende maatregelen opgeheven. Arsenal is de eerste club uit de Engelse Premier League die de training hervat. Volgende week vinden de eerste individuele sessies plaats, wel onder strenge voorwaarden. Zo reizen spelers alleen naar het complex, doen hun individuele training en gaan meteen weer naar huis. De Engelse voetbalcompetitie ligt op dit moment stil, maar de verwachting is dat er vanaf 8 juni weer wordt gevoetbald in de Premier League. En het weer, de laatste bewolking trekt nu weg uit het noorden. Vanmiddag is het overal zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden, alleen op de Wadden iets frisser. En morgen op Koningsdag opnieuw zonnig en maxima van 22 graden.